Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran heeft nog eens herhaald dat het land niet werkt aan een atoombom. Gisteren zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken... dat Iran misschien al over een paar weken het benodigde materiaal heeft ontwikkeld. Maar de Iraanse minister Zarif zegt dat Iran daar helemaal niet naar streeft. Als we het hadden gewild, hadden we al een atoombom kunnen hebben. Maar dat is niet goed voor onze veiligheid en druist ook in tegen onze ideologie, aldus Zarif. In 2015 sloten de wereldmachten en Iran een atoomakkoord. Maar president Trump en later ook Iran zelf stapten eruit. President Biden wil een nieuwe deal sluiten. Het RIVM heeft het aantal uitgevoerde vaccinaties weer wat naar beneden bijgesteld. Zondag ging het door een nieuwe berekening nog met 120.000 omhoog. Maar er bleek een dubbeltelling in te zitten van ruim 17.000 prikken. Die vaccins waren door ziekenhuizen geleverd aan verpleeghuizen... en zijn bij allebei meegeteld. Dat is nu weer gecorrigeerd. Volgens de laatste berekening zijn er nu bijna 344.000 prikken gezet. Ruim 54% van die vaccinaties vond plaats op de GGD-priklocaties... 28% in verpleeghuizen en 18% in ziekenhuizen. De Amerikaanse rockster Marilyn Manson is in de ban gedaan door zijn platenmaatschappij... na nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik en huiselijk geweld. Actrice Evan Rachel Wood schreef gisteren op Instagram... dat Manson haar jarenlang gruwelijk heeft misbruikt. Daarna volgden ook beschuldigingen van andere vrouwen. Marilyn Manson werd in de jaren 90 bekend als shockrocker en is nog steeds actief. Zijn platenmaatschappij wil nu zijn laatste album niet meer promoten... en zal ook geen nieuwe muziek meer van hem uitbrengen.